400 militairen doen er aan mee. Deze keer gaat het wel anders, zegt correspondent Sander van Hoorn. Wat je de afgelopen tijd zag eh, bij die zoekacties in dat bos... is dat het meer een soort drijfjacht was. Dat is het nu niet, zegt het eh, pakket. Die 400 mensen die zijn gericht op drie plaatsen aan het zoeken. Waar ze dan naar op zoek zijn, dat hebben ze er niet bij verteld. In België zijn ze bang dat de militair een aanslag pleegt. Hij zou het gemunt hebben op virologen en politici. Zijn auto werd eerder gevonden bij een ingang van het bos. Er lagen onder meer raketwerpers in die hij had meegenomen van een legerbasis. Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel en tbs in de zaak die gaat over Humera. Het meisje van 16 werd drie jaar geleden doodgeschoten bij haar school in Rotterdam. Haar ex, Bekir E, kreeg eerder al 14 jaar cel en tbs, maar het OM vindt dat te weinig. En met de nabestaanden is het Openbaar Ministerie van mening dat Humera met het vonnis geen recht is gedaan. De uitspraak is over een maand. Ook artsen in Japan zeggen hou geen Olympische Spelen deze zomer in Tokio. Er komen tienduizenden mensen van over de hele wereld op af. En de artsen zijn bang dat er dan een Olympische variant van het virus ontstaat... die zich over de hele wereld verspreidt. Toch is de Spelen cancelen behoorlijk ingewikkeld. Hoe dat zit hoor je in de NOS op 3 podcast Lang Verhaal Kort. studenten zijn het afgelopen jaar iets minder gaan drinken... minder ecstasy gaan gebruiken en meer gaan blowen. Blijkt dat onderzoek onder studenten van de Erasmus Universiteit in ik denk dat dat toch te maken heeft grotendeels met, eh, met verveling. Hè? Dus dat je gewoon bij elkaar zit in zo'n studentenhuis, je kan niks ja, wat ga je dan doen? Dan ga je, ja, dan ga je blowen. Of eh, niet allemaal hoor. Er zijn ook heel veel die andere dingen zijn gaan proberen. 60% van de studenten zegt dat ze wel eens blowen. De helft daarvan doet het minimaal één keer in de week. Het weer. Laatste dagje regen ellende vandaag. Vanavond klaart het op en morgen is het droog en zonnig. En 16 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Bij Amsterdam staat file op de A10, knopend Nieuwe Meer Watergraafsmeer...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 I'm not the wasted love, love, love, love. lights to let you know tonight's the night for me and you. gone mad But I spent my time in shallow sheets I should have seen your hand I didn't see the signs Was blinded by the lights And lost where I belong I thought that we grow old Give kids our bad advice Now I'm alone You went and left me with these sleepless nights You took my warmth and soul Left me with doubt and cold Is this where I belong?